Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Frans Timmermans heeft zijn allereerste speech gegeven als lijsttrekker van de combi PvdA GroenLinks. Hij zei dat hij hoopt dat ze de grootste gaan worden. Wat ik jullie wil voorhouden is dat we nu maar eens moeten gaan en daarom hebben we Verenigd Links met gelijk krijgen. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is. En dat moeten we 22 november voor elkaar zien te krijgen. Dat we niet alleen gelijk hebben, maar dat we het ook krijgen van de Nederlandse samenleving. Ook zei Timmermans dat Nederland zich moet blijven inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Timmermans keert na 10 jaar in Brussel terug naar Den Haag. Meer dan 90% van de leden van PvdA en GroenLinks stemden vandaag voor zijn lijsttrekkerschap. Het hoofd van de Russische luchtmacht is uit zijn functie gezet. De generaal, die de bijnaam Armageddon heeft... was sinds de opstand van de Wagnergroep eerder dit jaar al niet meer gezien. Verschillende media melden nu dat het hoofd van de luchtmacht is overgeplaatst... maar waarheen weten we niet. Het stadion van FC Twente zal volgende week compleet rood zijn... tijdens de wedstrijd tegen Venerbatje in de Conference League. Fans van de Turkse club misdroegen zich vorige week in een andere wedstrijd... waardoor die moest worden gestaakt. De Europese Voetbalbond geeft de club daarom een straf. Er mogen nu geen supporters mee naar Twente. Donderdag speelt Twente uit tegen Venebadje en daar mogen wel Twente supporters bij zijn. En Sivan Hassan heeft bij het WK Atletiek haar val op de 10 kilometer goed gemaakt. En pakte net het brons op de 1500 meter. Hassan knokt voor een bronzen medaille. Maar daarachter zit ook nog McGeehan en Wil Teji. Kan Hassan over de Ethiopiërs heen. Op de laatste meters moet ze ontspanning zien te vinden. Sivan Hassan nu op wel. Nu wel een medaille. Feest Kipjegon, onbereikbaar wereldkampioenen voor de derde keer in de geschiedenis. Wat een fenomeen. En Sivan Hassan finisht hier als derde. Brons. En het goud ging naar Kipjegon uit Kenia en het zilver was voor Welteji uit Ethiopië.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 Straks staat de boulevard de Fouvage, of eh, Favouge, eh, hoe je het allemaal uit mag spreken. Dus een dure boulevard in ieder geval. dure naam, zo moet ik het zeggen. Maar nee, daar staan, eh, stikt het van de fietsen straks met de Grand Prix. En eh, of schop ik nou mensen van de Formule 1 tegen de, tegen de schenen? Nee toch? Nee, nee, nee. Ik heb een hele leuke formule voor je. Een hele leuke formule. Het is namelijk... Eh, een prachtig nummer van Brad. En die draai ik speciaal voor mijn eh, zoon Sander. De Guitarman. Sander, hier komt hij. the guitar man. gonna steal the show You know, baby, it's the guitar man He can make you love He can make you cry He will bring you down And he'll get you high Something keeps him going Miles and miles a day To find another place to play tonight who treats you right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. to get the meaning out of each and every song When you find yourself a message and some words to call your own And take them home lights begin to flicker and the sound is getting dim The voice begins to falter and the crowds are getting Ja, David Gates. Ik ben er helemaal gek van, van die zanger. In de jaren 70. Met zijn groep Brad, maar later ook met solo-albums. Eh, hele mooie, heldere, warme stem en prachtige liedjes. Eh, ja, en eh, dit was er één van. The Guitar Nou, ik weet niet of u van gitaarmuziek houdt. Maar u houdt vast wel van Fleetwood Mac. zolang jij me maar volgt. Kunt u het nog volgen, luisteraars? het was een eh, lieve mevrouw die eh, eh, haar vriend of haar man of haar, nou ja, noem het partner, toezong. zolang jij me nou maar volgt, zit alles wel goed in het leven. Naar aanleiding van de speech van Frans Timmermans vanavond... dat we ons nog steeds moeten inzetten voor het klimaat. Gaan nou, even down naar the underworld. Ja, dat was The Hurt, de groep The Hurt. From the Underworld. Ja, luisteraars. Eh, mijn, een van mijn vaste luisteraars, die heeft de bikini aangetrokken. En die zegt, zo, het is nou app. Laten we naar het strand gaan. Dan gaan we op zoek naar eh, dat prachtige, diep in de zee gelegen Atlantis.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 Het is, nou, we blijven, Annemiek, we blijven. Maar ja, dan heb je geen radio-uitzending meer. Dus dat wil ik de luisteraars ook weer niet aandoen. Dus eh, ik heb tegen Annemiek gezegd... Eh, maak jij uh, de open haard maar aan voor vannacht... dan, dan kom ik later zwem ik wel weer terug. <laughs> Zo gaat dat. Ja, luisteraars, de, de regenboog. Die zie ik ook zo graag. Daar fleur ik en daar kleur ik helemaal van op. Dit is de Marmalade Rainbow.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 Onderaan de regenboog, allemaal gouden nummers. En een van die gouden nummers is van een man die ik erg mis. Hoewel ik hetero ben hoor, Dan moet ik er even bij zeggen. Anders denkt u van, hé hey Charles, hoe zit dat met jou jongen? Nee, ik ben hetero. Maar George Michael, die mis ik echt. En dit vind ik ook zo'n prachtig nummer. The Village Ghetto Land. Live gezongen. Ja. Een heel terecht applaus voor George Michael. Want jammer dat die man niet meer onder ons is. Ja, Annemiek, ik moet nog even wat tegen je zeggen. Want eh, ik, ik hoop niet dat je het erg vond. Want ik werd net gebeld door een, door een andere dame. Ja, hoe moet ik daar nou mee aan doen? Ik bedoel, jij zit op me te wachten daar op dat eiland dat land is. Met de open En een andere, die, die, Jasmine, die wil ook wat van me. What am I supposed to do? What am I supposed to do? Ja, een casual nummer was dat. Jasmine van de Casuals. Ja, nou, Annemiek is niet jaloers. Die, eh, die zegt van, nou eh, Charles, uh, het is naar Vlaardingen toch een rijden. Zeker fietsen, met je 9 miljoen fietsen. Dat, ga je toch niet redden. Dus. <laughs> nou, nou even goede vriend Annemiek. Het is helemaal goed. je mag nog een extra plaatje aanvragen als beloning. Dus ik ben helemaal, helemaal gerustgesteld. Ja. Alles wat ademt, Rob de Nijs. fell. shoes Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Kenny Rogers, We Got Tonight. Ja, een nacht samen en dan eh, s ochtends een bakje koffie en dan wegwezen. <laughs> Zo gaat het. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik moet wel serieus blijven. Ik heb uh, Annemieke nog een, eh, een plaatje beloofd. En A Promise is a Promise. En Tracy is Chapman. Nou, dat komt even goed uit, Annemieke. if you wait for me Then I'll come for you Although kiss your warm warme belofte. En nou, dan zo mooi gezongen door Tracy Chapman. Uh, Annemiek, dank je voor het, eh, voor het verzoekje. Want ik denk dat een hoop mensen daar eh, enorm van hebben genoten. van Vlaardingen gaan we naar Chicago. Toch even mijn excuses weer aanbieden.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 met onder andere nummers The Glory of Love. Ook zo'n prachtig eh, werkje. Nou, werkje, moet ik niet zeggen. Dat klinkt zo oneerbiedig. Het is een, uh, masterpiece, zo moet ik het eigenlijk formuleren. Luisteraars, mag me straffen. Maar dan wel na afloop van de uitzending graag. Anders dan, ja, dan moet ik afhaken en dan, eh, dan kan ik het niet volmaken. Dat is ook weer niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Eh, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb in mijn kennisverkring, dan komt, word ik een beetje serieus, eh, heb ik een hoop jonge mensen die ja, zelfs terminaal zijn. En ik heb een, zanger, een van de zangeressen van de Ruud janssen band, vrouwtje van 50 jaar inmiddels, terminale kanker. ze krijgt nog wel allerlei ja, hulp, zeg maar eh, in de vorm van een eh, immuuntherapie. Ja, de nodige chemo's natuurlijk. En, eh, maar ze is dapper. Ze gaat door en ze probeert te vechten. Maar ja, meestal dan win je het niet van die, van die vreselijke ziekte. En dat is een tragisch. Waarom kom ik er nou ineens op? nou, ik wil, eigenlijk, ik wil het eigenlijk hebben over het onsterfelijke. En met wie kan ik dat beter doen dan met Celine Dion? Want die zingt over immortality, oftewel onsterfelijkheid. Samen met de heren Bee Gees. Ik geloof dat Barry Gibb het heeft geschreven. Prachtig nummer. for all that I can give. The spark that makes the fire grow. And I will stand for my dream if I can. Symbol of my faith in who I am. But you are my only. And I must follow. Immortality, geschreven door eh, de heren Bee Gees. Ja, eh, eh, luisteraars, het was ooit zo dat iemand heeft iemand nodig om lief te hebben. En het begrepen ze in de jaren 50 al, luister maar. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for some. Every boy would find what I found in your Ja, ik moet, eh, Niels komt voorbij luisteraars.